s van de jacht Een lieve meid, naar schatting 18 ontmoet. song. maar schudde toen van nee. Twee bruine ogen, die keken de jager aan. Twee bruine ogen. Libre ne